Nee, hij Ja, hij logt even opnieuw in. Ja. De heer Vilsen logt even opnieuw in. Excuus, dames en heren, ook de kijkers thuis. Meneer bouwberg hulsom kunt u aangeven of u voor of tegen het voorstel stemt? We horen u nog steeds niet. Dit lukt niet. Nou, met u wel? Niet in beeld, niet... Uh, ja, ja. beeld en geluid, dus geen... stem. Eh, hij is wel in, is wel in beeld. Ja, we, eh, helaas, we hebben u wel in beeld, meneer Barbara Wilson, maar niet... Eh, geen geluid. Dus dat... Als u nu nog één keer even uw microfoontje aanzet... Als u uw microfoontje nog één keer aanzet... Nee, dit gaat, dit gaat niet lukken. Ja, en met uw welnemen eh, wil ik dan voorstellen dat we de stemming gewoon laten voor eh, eh, wat er tot nu toe gestemd is. Dat is 10, 6, dus 10 voor het voorstel en 6 tegen. Helaas, maar dan is daarmee het voorstel aangenomen. Dank u wel. Ehm, ik kijk even rond. Het is op dit moment op mijn telefoon 10 uur is er behoefte aan een eh, kleine schorsing ehm, om even een kleine sanitaire stop en een kopje koffie te halen? Ja, dan stel ik voor dat we heel kort schorsen. Laten we afspreken dat wij over 10 minuten elkaar weer treffen. pace of my heart. The only things I feel while walking down this empty road. The sound of the birds flying above me. It's the only thing I hear while walking down this empty road. Does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living doll. Living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Living heel. Come on, let's go. Lock her up in her trunk. Ah! So no big hunk can steal her away from me. Get down! Got myself okay. crying, Hey, Cliff! I've just invented a great new sound! Got to do my best to please her Ow. just cause she's Untie your Settle down, chaps. Got her over an eye and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, Daddy-O, lay the next funky riff on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. say just feel Gonna lock her up in a sun So no big hunkin' steal away from me oh, I still feel that locking girls in trunks is politically unsound It's only a song, Rick Well, I feel sorry for the elephant Come on, guys Got the sound she's a Jessica, she's a living doll.